1 uur. Waterbalgemoed met het NWS Journaal. Het aantal doden door het instorten van een flatgebouw in Istanbul is opgelopen tot 21. Het gebouw stortte woensdag in. 14 mensen zijn levend onder het puin vandaan gehaald. Hoewel de kans klein is dat er nog mensen onder de brokstukken liggen... zoeken hulpverleners door. De Turkse president Erdogan heeft de rampplek bezocht... en woonde de begrafenis van een aantal slachtoffers bij. Hij bevestigt dat de flat grotendeels illegaal was gebouwd. De dodelijke brand op het trainingscomplex van een Braziliaanse voetbalclub... is volgens de directeur van de club ontstaan door een piek in de stroomtoevoer. Daardoor zou brand zijn uitgebroken in de airconditioning in een slaapzaal. Door het vuur op het complex van de Club Flamengo in Rio de Janeiro... kwamen tien mensen om, allemaal jeugdspelers tussen de 14 en 16 jaar. Volgens de burgemeester van Rio was de slaapzaal zonder vergunning gebouwd... maar de clubdirecteur zegt dat het gebouw in orde was. De Britse prins Philip levert zijn rijbewijs in... een paar weken nadat de 97-jarige echtgenoot van de Britse koningin Elizabeth... betrokken was bij een ongeluk. Philip bleef ongedeerd, maar inzittenden in de auto waarop hij botste... raakten licht gewond. De prins kroop na het ongeluk alweer snel achter het stuur, zonder gordel. Veel Britten waren daar boos over. In Tunesië zijn zeven mensen tot levenslang veroordeeld... voor de aanslagen in 2015 op een museum en een strandresort... waarbij in totaal bijna 60 mensen omkwamen. De veroordeelden zouden een rol hebben gespeeld bij de voorbereidingen van de aanslag. Die werd opgeëist door IS. Het brein zou nog altijd in Libië zitten. Door de aanslag stortte het toerisme in Tunesië in. Het weer nog, vannacht is het bewolkt en gaat het flink regenen. Minima liggen rond 5 graden. Overdag blijft het bewolkt en regenachtig bij 6 tot 9 graden. In de middag trekt de wind weer aan en aan zee kan het dan stormachtig worden.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 Hoef een kleine paardigheid. Je weet zelf, het is je niveau in de building. Heet Seruela Barada. Glamok. Eh. Doe normaal het dier. Blokpaard. Kom in de club, als je krullende hert. Het zijn niffel, was je die dansen of niet? Hille, spring een kleine impala, spring. Een kleine dammert. Het zijn niffel, doe normaal en niffel. Knullen op mijn hoofd en ik space en niffel. Het zijn niffel, doe normaal en niffel. Knullen op mijn hoofd en ik space en niffel.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 ik heb seks, dus gooi wat bands in het publiek. Het zijn Nevo, doe normaal en Nevo. Knullen op mijn hoofd en ik space en Nevo. Het zijn Nevo, doe normaal en Nevo. Knullen op mijn hoofd en ik space en Nevo. doe normaal en nep hou. Huts, huts, huts. ik space en hou. Eh, eh, huts, doe normaal en niveau. Eh, hou. Het gekke kaart hier met 10k en niveau. Ik steek het in de muur en niveau. En ik haal het uit de oh, motherfucking muur en niveau. Oh. die money wordt gestort en niffo En ik blow het in de motherfucking store en niffo die slangen worden leren en niffo die slangen worden leren en huts. Ben ik in bloed, dan scheur de hele tent groot. Hele tent bloot.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 Huts, Gucci jacka, Gucci polo en muts. En met AK mijn hart geen slush. Je bitches op mijn huid, wat, ik weet dat ze me lust. Voel je in die zijn die gaat niet met Kom naar binnen in de club met straight face, no smile.